Ook vinden de wetenschappers dat reizigers in het openbaar vervoer een mondmasker moeten dragen... als er niet genoeg afstand kan worden gehouden. Het advies komt van de Nationale Academie der Wetenschappen. Bondskanselier Merkel had al gezegd dat ze het advies van de academie meeneemt in haar corona-aanpak. Het dodental in het Verenigd Koninkrijk als gevolg van het coronavirus is gestegen naar boven de 11.000. Dat zijn er ruim 700 meer dan gisteren, maar de stijging is minder hoog dan de dag daarvoor. De meeste doden, meer dan 10.000, zijn gevallen in Engeland de afgelopen dag zijn in Nederland 86 nieuwe coronadoden geregistreerd, meldt het RIVM. Dat is een lager aantal dan gisteren. Toen kwamen er 94 sterfgevallen bij. Er zijn nu officieel 2823 mensen overleden aan corona. Het aantal mensen dat in het ziekenhuis is opgenomen steeg de afgelopen 24 uur met 147. En ook dat zijn er minder dan gisteren. Toen ging het om een stijging van 196 patiënten. De bloemenvelden in Lisse en Hillegom worden de komende dagen leeggehaald. Dat is veel eerder dan normaal, zegt een woordvoerder van de gemeente tegen Omroep West. Normaal blijven de bloemen zo lang mogelijk staan... maar de boddenkwekers willen vanwege het coronavirus zo min mogelijk bezoekers in het gebied hebben. Het was ondanks oproepen van burgemeesters gisteren en eergisteren erg druk in de Bollenstreek. Vandaag is het een stuk rustiger. En wel was het vandaag bij een aantal bouwmarkten in de regio Den Haag vanochtend erg druk.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 Moi je suis comme can read your silhouette. Uh-huh. and I know what you're thinking when you bite your lip. I swear uh, uh-huh. that I'm not overthinking. Got your signals everywhere. So let's lose control and rock the boat. You know you want it. You know you want it. Let's break the rules. A little rendezvous. You know you want it. You know you want it, baby. I want a piece of your mind. So let me in, let me in now don't wanna take up your time Just have a drink, have a drink Let's lose control and rock the boat You know you want it, you know you want it Let's break the rules, a little rendezvous You know you want it Cause I just wanna know you better You better, you better I just wanna get to know you better You better, you better I just wanna know you No need to stress it I just want your company and give you all my attention when we dance the Billie Jean. So let's lose control and rock the boat. You know you want it, you know you want it. Let's break the rules, a little rendezvous. You know you want it, you know you want it, baby. I want a piece of your mind, so let me in, let me in now. Don't wanna take up your time. Just have a drink, have a drink. Let's lose control and rock the boat. You know you want it, you know you want it. Let's rules, a little rendezvous, you know you want it. Cause I just wanna know you better, you better, you better. I just wanna get to know you better, you better, you better. I just wanna know you. I just wanna know you better. I just wanna get to know you better Have a drink, have a drink, let's lose control and rock the boat. You know you want it, you know you want it.